Vroeger leerde mij het paard en nu keer ik met gemaakt. Ik hanteer onrode staart, knip en korte haar. Mijn salon is steeds aan kant, ik ben beleefd op elke kleur. uit volume en gevoel, dat hij begreep wat ik bedoel. En vraagt hij mijn hart en hand, wordt hij een dagelijkse klant. Dat het in samen gaan ter grond, en de scholen zit met mij als vrouw. Heren, heren, goede heren.